Citydijkers met het NOS Journaal. Zware regenval heeft op verschillende plaatsen geleid tot overlast. De eerste meldingen kwamen aan het einde van de middag uit het zuidoosten. Zoals Eindhoven, Echt, Roermond en Veldhoven. Later kwamen er ook meldingen van wateroverlast uit andere delen van het land. Zoals Den Bosch, Geldermalsen en Nieuwegein. In het oosten van Oekraïne is een Russische generaal gesneuveld... zegt een journalist van de Russische staatstelevisie. Het gaat om Roman Kutuzov journalist zegt niet waar en wanneer de generaal is gedood. Een maand geleden meldde Oekraïne al dat negen Russische generaals om het leven waren gekomen... die dicht aan de fronten leiding gaven aan de troepen. Rusland heeft de dood van één generaal toegegeven. De politie heeft een 17-jarige jongen aangehouden... die wordt verdacht van het sturen van doodsbedreigingen... naar leerlingen van een school in Beeldhoven. De jongen komt uit Oorschot. De dreigmail kwam terecht op sociale media... waarop de politie een onderzoek startte. Volgens de politie is uit niets gebleken dat de verdachte echt van plan was de doodsbedreigingen uit te voeren. In het Kallandkanaal bij Rotterdam is een vliegtuigje neergestort dat onderweg was van Duitsland naar Frankrijk. Aan boord waren vermoedelijk twee mensen. Over de toedracht is nog niets bekend. De havendienst van Rotterdam heeft onder meer een deel van een vleugel gevonden. Er is nog geen spoor van de inzittenden. Wales heeft zich voor de tweede keer geplaatst voor het WK voetbal. Dat won thuis in de finale van de play-offs met 1-0 van Oekraïne. Het WK is eind dit jaar in Qatar. Het weer. Vanavond trekken de buien weg richting het noorden. In het midden en zuiden wordt het geleidelijk droog. En volgen in de loop van de nacht opklaringen. Morgen dan opnieuw enkele buien. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu tussen app en vloed.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 zijn al die idealen nu dus officieel geen stuiver meer waard. Als ik alleen al naar je kijk, dan hoor ik niet per se per toeval ontstaan Ik bid elke dag een keer of drie op mijn cultuur om hulde knieën Dat je nooit meer uit mijn buurt weg zou gaan Want als je mij alleen al aanraakt hoor ik gezang. Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij heb veel te bieden Een hart van kerosine En jij houdt haar je aansteken bij ei, ei, Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij Hart van benzine en een hele beker staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria. Al waar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en sans chaîne mijn ogen begon te bevochtigen. Ja precies, alsof er een engeltje in je oog wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde, kreeg ik nu Een beetje liefde, een beetje liefde, maar veel benzine, een met kerosine.